Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. 1 op de 100 mensen sterft door meeroken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat berekend. Volgens de onderzoekers is het de eerste keer dat de gevolgen van onvrijwillig meeroken zo uitgebreid zijn bestudeerd. Jaarlijks vallen wereldwijd 600.000 meerookdoden. Meer dan een kwart daarvan is kind, zeggen de onderzoekers. De politie van Rio de Janeiro zegt dat de gevaarlijkste sloppenwijk van de stad onder controle is. De politie is al de hele week bezig met een antidrugsactie om de wijk schoon te vegen... en zette gisteren panzervoertuigen van het leger in om de buurt te heroveren. De Braziliaanse autoriteiten proberen Rio de Janeiro veiliger te maken... omdat de stad in 2014 het WK voetbal organiseert en twee jaar later de Olympische Spelen. Ook vandaag bezorgen medewerkers van TNT geen post. Ze zijn bezig met een 48-uur staking... omdat TNT 3100 mensen gedwongen wil ontslaan. Ook gisteren werd er geen post bezorgd. De vakbonden zijn tevreden over het aantal stakers. Bij de Advocabo FNV en de Bond voor het Postpersoneel... melden zich gisteren via internet bijna 5000 mensen... die het werk hadden neergelegd. Oud-GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duivendak was niet betrokken bij de terreurgroep RARA. Twee regisseurs en RARA-activist René Roemersma hebben dat verklaard in het tv-programma Andere Tijden. Duivendak stapte twee jaar geleden op als Kamerlid toen hij in opspraak kwam vanwege zijn actieverleden. Zo had hij meegedaan aan een inbraak bij het ministerie van Economische Zaken... en waren er ook beschuldigingen dat hij lid was van RARA. In Vught is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het dorp wordt al anderhalve maand geteisterd door autobranden. De teller staat nu op 17.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 炸炸炸。 Let's turn up the heat, you

Some like it hard. Some like it hot. Some like it hot. babu, babu. what's wrong.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 go high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 looking back.